De 39-jarige man was daar trainer en scout. Hij wordt ook nog verdacht van het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen op een basisschool. Daar werkte hij als leraar. Op de A28 bij Leusden zijn vanochtend zeker 50 automobilisten bekeurd omdat ze een rood kruis negeerden. De weg was dicht na een zwaar ongeluk. Twee auto's klapten op elkaar en er viel ook een gewonde. De weg lag daarna bezaaid met brokstukken, daarom gingen twee rijstroken dicht. Het Rode Kruis trekt zich terug uit Gaza-stad. De hulporganisatie sluit tijdelijk zijn kantoor en verplaatst hulpverleners naar andere plekken in de Gazastrook. Eerder trokken andere hulporganisaties zich al terug, nu dus ook het Rode Kruis. Nou ja, uiteindelijk gaat het om dezelfde redenen, namelijk het aanhoudende geweld en het gebrek aan veiligheid eh, dat ons ook parten speelt. En dat eh, betekent dat we ons werk niet meer goed kunnen doen en ook niet veilig meer kunnen doen, ehm, zover er al natuurlijk sprake was van veilig je werk kunnen doen. Maar dat is dusdanig eh, geëscaleerd dat wij daar niet langer eh, kunnen werken helaas. En de dikste beer van Alaska is bekend. We have a winner, Chunk. A towering brown bear with a broken jaw has taken the top prize in Alaska's popular Fat Bear Contest. Elk jaar wordt er in Alaska de Fat Bear verkiezing gewonnen, gehouden voor de beer die zich het beste heeft voorbereid op zijn winterslaap. Dit jaar is het Chunk en dat hij zo zwaar is, is best bijzonder. Hij had een gebroken kaak opgelopen na een gevecht met een andere beer over een vrouwtje. Het weer, vanavond wat wolken, maar blijft wel droog. Vannacht opklaringen en tussen de 3 en 8 graden. Morgen een mix van zon en wolken, met in het noorden en oosten vooral zon... en het westen en zuidwesten vooral wolken. Het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Nog wat langere files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht... voor de Leidse Rijntunnel 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Purmerend 10 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor Amsterdam-Belmar 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Utrecht een kwartier vertraging door werkzaamheden.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 I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you got your smile. should explain. I couldn't bear to lose you again. stare. I know your look when I get back. If you were if you want.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 Twee op de drie landen hebben niet op tijd hun klimaatplannen ingeleverd bij de VN. Daarmee negeren ze afspraken die in 2015 zijn gemaakt. Onder meer China, de EU en de VS hebben nog geen plannen ingeleverd. De Belg Remco Evenepoel is in Frankrijk Europees kampioen tijdrijden geworden. Vorige week won hij in Rwanda ook al de wereldtitel. Daan Holen was met een zesde plaats de beste Nederlander. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Blijft wel droog. Morgen zon en wolken. En dan wordt het 17 graden.